Jan van der Putten met het NOS-journaal. KLM-topman Pieter Elbers is benoemd in Air France KLM. Dat is bekendgemaakt op de aandeelhoudersvergadering in Parijs. Vorige week trad topman Jean Ayac af... onder druk van de stakingen van de Franse piloten van Air France. Er is nu een nieuw managementteam aangetreden... dat de rust in het bedrijf moet herstellen. Het team valt onder tijdelijk bestuursvoorzitter Anne-Marie Couder. Elbers wordt genoemd als kanshebber om Jean Ayac definitief op te volgen. De gemeente Weert gaat asielzoekers met een verblijfstatus inzetten... om toezicht te houden in het asielzoekerscentrum in de stad. Het was de laatste tijd nogal onrustig in en om het AZC. Zo'n 30 mensen in en rond het centrum veroorzaakten een tijdlang problemen. De statushouders zijn de ogen en oren op het terrein... zegt burgemeester Heijmans tegen de Limburger. Ze spreken dezelfde taal als de bewoners... en volgens de gemeente Weert praat dat makkelijker. In Amsterdam is voor de derde keer in ruim een week tijd een veerpont bij het Centraal Station tegen de kade gevaren. Niemand raakte gewond. Volgens ooggetuigen leek het erop dat de pont onbestuurbaar was geworden. Een paar dagen geleden botste in Amsterdam ook een pont tegen de kade. Het kwam door een defecte vaarhendel. Bij het eerste ongeluk op 6 mei raakten 13 mensen licht gewond. De oorzaak van dat ongeluk is nog niet bekend. Premier Abadi van Irak heeft de Sjiïdische geestelijke Muqtada al-Sadr gefeliciteerd met zijn overwinning bij de parlementsverkiezingen van zaterdag. De officiële uitslag is nog niet binnen, maar gisteren was al duidelijk dat de coalitie van Sadr afstevend op een overwinning. Muqtada al-Sadr voerde na de val van Saddam Hussein een guerrilla tegen de Amerikaanse troepen in Irak. In de verkiezingscampagne beloofde hij sociale hervormingen en bestrijding van corruptie bij de overheid. Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking en minima rond 12 graden.